Hij kwam verkeerd terecht op zijn enkel. Verhoeven noemde de manier waarop hij gewonnen had teleurstellend... en roemde zijn tegenstander. Bader Hari die kreeg Verhoeven in het begin van de wedstrijd een paar keer tegen de grond. Drie jaar geleden stonden de twee voor het laatst tegenover elkaar. Ook toen moest Badr Harry de strijd geblesseerd staken. De wedstrijd was in een uitverkocht Gelredome in Arnhem. De meeste van de 31.000 fans waren op hand van Badr Harry. In Berlijn is gisteravond een kerstmarkt ontruimd. Nadat er een verdacht voorwerp was gevonden. Uiteindelijk werd er niets gevonden door de Duitse politie. Wel zijn er twee mensen aangehouden. Het gaat om dezelfde markt waar drie jaar geleden een aanslag was. Een terrorist reed toen twaalf mensen dood met een vrachtwagen. In Den Haag is gisteren aan het begin van de avond een man doodgestoken op straat. Dat gebeurde in stadsdeel Laak. Een paar uur later overleed hij. Over de identiteit van het slachtoffer is verder niets bekendgemaakt. De politie heeft drie verdachten aangehouden. In de eredivisie zijn gisteravond vier wedstrijden gespeeld. Nummer 2 AZ ging hard onderuit bij Sparta. De Rotterdammers wonnen met 3-0 na een rode kaart voor AZ-keeper Bizot aan het begin van de wedstrijd. En Sparta speelde met rouwbanden vanwege het overlijden van Jules Deelder. Ook was er een minuut stilte. PSV won de eerste competitiewedstrijd onder interimtrainer Faber met 4-1 van PEC Zwolle. Willem II kwam niet verder dan 0-0 tegen Fortuna Sittard. Heerenveen Heracles Almelo werd 1-1. Het weer nog. In de loop van de nacht gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het koelt amper af tot een graad of 5. Overdag eerst regenachtig. In de loop van de dag klaart het vaker op. Het wordt zo'n 8 graden. En maandag vaker droog. Het blijft vrij zacht met een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu de nacht. Thank <laughs> you. like the way it hurts. Just gonna spend Thank you. pieces. Kids the dying light. your hands up. Drop it, drop it, drop. Drop it, drop it, drop. Yeah, she had knee high socks and a black thong. Body's what she dance on. Think she's yours, you're damn wrong. So I let her go, she grab on. She grab it, grab it, land it, land it, throws it back real rough. Every single grind, all the grinds won't be enough. So we get into it and get back. Type of wild, we invent that. Meant to be, no mishap. She bend it over, then bend back, bend back, ankle grip. Wild kiss, don't tame the lips. want to back, go make the drip. She daddy all the loving. Maybe time told us that we were different. Thank allemaal fijne dagen.